De multinationals als Google en Facebook moeten minimaal 15% belasting gaan betalen. Voorheen hoefde dat niet. Feyenoord heeft de Stadsderby tegen Sparta met 1-0 gewonnen. Invaladessers maakte de winnende goal in blessuretijd. En er is nog meer gevoetbald in de Eredivisie. NEC versloeg FC Groningen met 3-0 in een leeg stadion. Slotakkoord nog van NEC. Jonathan Okita maakt 3-0. En dan is eh, deze dramatische middag voor FC Groningen wel compleet. NEC kan eigenlijk doen wat het wil. Het heeft het eh, vrij rustig aangedaan in de tweede helft. De Nijmeegse ploeg heeft besloten de tribune tribunes de komende tijd leeg te houden... nadat een deel van de tribune instortte... na een uit de hand gelopen derby tegen Vitesse. Met RIVM zijn vanmorgen 8219 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat is het hoogste aantal besmettingen sinds juli... tijdens de Dansen met Jansen piek. Het demissionaire kabinet maakt zich grote zorgen... over het snel stijgende aantal coronagevallen... en maakt dinsdag nieuwe maatregelen bekend op een persconferentie. Gekleurd, een huidaandoening of een beperking. Bij een speelgoedwinkel in Amsterdam verkopen ze poppen, en maat, poppen in alle soorten en maten. Want ieder kind zou zich in een pop moeten kunnen herkennen, is het idee van de eigenaresse. Toen ik zelf een klein meisje was, ik ben een dubbelbloedje. Nederlandse moeder, Surinaamse vader. En ik kon me eigenlijk nooit identificeren met het speelgoed. Sinds kort verkopen ze ook poppen die geïnspireerd zijn door kinderen met het syndroom van Down. Ik wil het gewoon genormaliseerd hebben. Dat heb ik altijd gewild. Ik heb altijd in mijn hoofd gehad van als ik dan met poppen begin, dan wil ik ook wat gewoon normaal moet gaan worden. En eh, nou, zo ben ik dus begonnen met het eh, ja, ontwerpen van diverse poppen met het syndroom van Down. Het weer, er trekken stevige buien over het land. Later vanavond gaan die via het oosten weer ons land verlaten. Morgen langs de kustbuien en met 12 graden een stukje frisser dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knoop het en Beverwijk is de vertraging 10 minuten. Eén rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd.